uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De vrouw van de vermiste oud-Philips-topman in Afrika, Top Cohen, is opgepakt. De Nederlandse Cohen is sinds vorige maand vermist. Hij zou verwikkeld zijn in een vechtscheiding met zijn Keniaanse vrouw. Die zei na zijn verdwijning dat Cohen in Thailand zat... maar daar heeft de politie geen bewijs voor gevonden. Het is weer een belangrijke dag voor de politiek in Italië. President Mattarella praat met demissionair premier Conte. Vermoedelijk vraagt Mattarella hem om een regering te vormen... met de Vijfsterrenbeweging en de sociaal-democratische PD. Het zou betekenen dat Italië een links-populistische regering kan krijgen. Bij een keukenzaak in Venendaal is vannacht brand uitgebroken. Die is onder controle, maar de brandweer is nog wel even bezig met nablussen. De brand ontstond in het magazijn van een filiaal van Superkeukens. De showroom van de zaak bleef gespaard. De politie heeft gisteravond laat een dode man gevonden in een huis in Maastricht. Het gaat om de bewoner. Zijn vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er in de woning is gebeurd weet de politie niet. Daarom is er een onderzoek gestart. In Amerika is autocoureur Jesse Combs omgekomen... tijdens een poging om het snelheidsrecord op land te verbeteren. Ze reed in een auto die werd aangedreven door een straalmotor... Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. Combs werd bij het grote publiek bekend vanwege haar optreden in het Discovery TV-programma Mythbusters. Jessie Combs was 39 jaar. Ajax heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. In de arena wonnen de Amsterdammers gisteravond met 2-0 van Apoel Nicosia. Alvarez en Tadic maakten de doelpunten. De overwinning was genoeg na het 0-0 gelijkspel van vorige week. Vanavond is in Monaco de loting voor de groepsfase van de Champions League. Het weer. Lokaal kan vandaag een lichte bui vallen. Af en toe zon bij 21 tot 25 graden. Morgen een graad of 23 met flink wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 5 minuten vertraging bij knooppunt de Nieuwe Meer.